Raymond Seré met het NOS-journaal. Misdaadverslaggever twittert de redactie van RTL Late Night. De Vries schuift vanavond aan bij presentator Humberto Tan... vanwege de uitzending van Opsporing Verzocht. Hierin besteedt de politie opnieuw aandacht aan de dood van de oud-minister. Op maandag 10 februari werd haar lichaam gevonden... in de garage van haar huis in Beeldhoven. Ze is vermoedelijk twee dagen daarvoor om het leven gebracht. De strengere regels voor au pairs gaan voor een groot deel niet door. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan kritiek uit de Tweede Kamer en van brancheorganisaties. Staatssecretaris Teven en minister Ascher wilden onder meer het aantal uren dat au pairs per week mogen werken verminderen van 30 naar 20. Ook wilden ze een taalkursus verplicht stellen. Beide maatregelen trekken ze weer in. Twee andere maatregelen gaan wel door. Gastgezinnen worden vaker gecontroleerd en ze moeten een bewustverklaring tekenen. Daardoor geven ze aan dat ze de voorwaarden kennen waaronder au mogen werken. In Groot-Brittannië is een Nederlander van 68 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. De man liet cocaïne in dozen wasmiddelen het land inkomen. Vorig jaar werd in Duitsland een partij van ruim 100 kilo cocaïne bestemd voor Groot-Brittannië onderschept. Samen met de Britse justitie werd besloten de drugs door te laten. Toen de Nederlander de dozen had opgehaald, werd hij aangehouden. Hij zei zelf dat hij dacht cannabis te importeren, maar de rechter geloofde dat niet. In het buitenland gesloten homohuwelijken zijn in Italië niet geldig. Minister Alfano van Binnenlandse Zaken stuurt hierover een brief naar alle Italiaanse gemeenten. Volgens Alfano zijn huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht in strijd met de Italiaanse wet. Vorige maand besloten de gemeenteraden van Reggio Emilia en Bologna dat buitenlandse homoparen hun huwelijk konden registreren bij de burgerlijke stand. Het weer bewolkt en stevige buien met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook opklaringen. Het is een graad of 16. Morgen dan is er eerst wat zon, later ook weer buien. En morgen wordt het ongeveer 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 6 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 8. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterreishoek is dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude en knooppunt Everdingen 6. Ook 6 kilometer op de A4 Amsterdam Den Haag voor het Ringvaartaquaduct. Bij Almere veel vertraging op de A6 richting Lelystad. Tussen de afrit Almere Poort en Almere Stad staat 6 kilometer.